start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Franse minister Fabius verwacht pas morgen een definitief akkoord op de klimaattop. Fabius is voorzitter van de top in Parijs en hij had gehoopt vandaag al een eindtekst te kunnen presenteren. Nog altijd is een van de belangrijkste struikelblokken de vraag wie de aanpak van het klimaatprobleem gaat betalen. Uit de nieuwe tekst blijkt dat er niet is gekozen voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde, zoals veel eilandstaten willen, maar dat de grens 2 graden wordt. De lente begint steeds vroeger in Nederland. Het CBS constateert in een rapport dat planten steeds eerder bloeien, insecten eerder rondvliegen en vogels hun eieren eerder leggen. Het broedseizoen voor zangvogels bijvoorbeeld is verschoven van halverwege mei in de jaren 80 naar begin mei nu. Het CBS wijt het vroegere voorjaar aan de klimaatverandering. In een meer bij de Amerikaanse stad San Bernardino zoeken duikers naar materiaal dat daar mogelijk is gedumpt door de daders van de schietpartij van bijna twee weken geleden. Een man en een vrouw doden toen 14 mensen in een zorgcentrum. Volgens CNN wordt er gezocht naar een harde schijf, maar de autoriteiten willen dat niet bevestigen. Een voormalig politieagent in de Amerikaanse stad Oklahoma City is veroordeeld voor het misbruiken van vrouwen terwijl hij op patrouille was. Dertien vrouwen hadden de man van 29 aangeklaagd. Het jongste slachtoffer was 17. Volgens het OM koos hij expres arme zwarte vrouwen die niet snel zouden worden geloofd door andere agenten. De man kan meer dan 200 jaar celstraf krijgen. De Nederlandse hockeydames zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van de World League. Oranje was titelverdediger, maar verloor verrassend met 1-0 van gastland Argentinië. Naast de Argentijnse hockeysters hebben ook Duitsland, Nieuw-Zeeland en China de halve finales van de World League bereikt. Het weer in het noorden vandaag nog wat zon. In de rest van het land is het grotendeels bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige zuidwestelijke wind en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan files met meer dan 5 minuten vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Maarsen, 2 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht, 7 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein, 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht...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 say zondagochtend 10 eh, uur CFM Jazz tijd dus. Samengesteld en gepresenteerd vandaag door Auke Beuving. Ja, wat mag u verwachten? Een mix van classical jazz, eh, smooth jazz en het is december geworden. Sinterklaas heeft ons landje verlaten. Waarschijnlijk heb je gisteravond misschien wel Sinterklaas gevierd... en eh, misschien leuke cadeautjes gekregen. Misschien kijk je alweer wat je kan <laughs> huilen. Ik weet het niet. We gaan in ieder geval heel veel mooie muziek draaien. En ja, we zijn natuurlijk begonnen met Nora Jones... Eh, van haar vierde cd, De Vol. Mooi nummertje, December. En dit is ook een liedje over december, McCoy Tyner. Alfred McCoy Tyner. Bekende jazzpianist natuurlijk. Eh, heeft onder andere gespeeld in de, het eh, Golson en Art Farmers Jazz Set in de eind 50 jaren. En eh, natuurlijk heel bekend geworden bij John Coltrane's Quartet. hij speelde onder andere mee op de wereldberoemde LP I Love Supreme. ja, de bezetting van deze groep was McCoy Tyner piano natuurlijk. Bobby Hutcherson, vibes. Charlotte Moffat, bass en Eric Harlan, drums. Ja, eh, ik heb altijd nogal gehouden van de muziek van eh, Tom Waits. En een van de cd's die ik heel leuk vond... dat is een, eh, cd van Southside, Southside Johnny... with the La Bamba Big Band. en dat is een cd die heet Grapefruit Moon. Er staan mooie nummers op. Onder andere deze van... even kijken hoe die heet. Shivers Me Timbers. Southside Johnny. always at home. Uh, but my heart's in the wind where the clouds are like headlights on a new front page sky. My tears are salt water and the moon's full and high. And Now I know my need He's gonna be so proud of me. There's been many before me who've been called by the sea. And I'll be up in that crow's nest. I just singing my say. Shiver me timbers, cause I'm a sailor. friend. My body's at home, but my heart's in Norway, where the clouds are like headlines on a new front page sky. So shiver me timbers, i I'm a sailor. living up. Southside Johnny is samen met Bruce Springsteen en John Bon Jovi... een van de sterren die New Jersey als muziekstad op de kaart gezet hebben natuurlijk. Eh, de volgende klanken zijn wellicht heel bekend. Dat is natuurlijk het verhaal van... Eh, eens even kijken, van Earl Bostick. Eh, als geen ander gaf hij kleur en vorm aan de naoorlogse Amerikaanse jazz en rhythm and blues. Alt-saxofonist Earl Bostick overleed 50 jaar geleden maar zijn invloed op een jazzicoon als John Coltrane is onmiskenbaar. Dat mogen duidelijk zijn. Een nummertje van Earl Bostic, Melancholy Serenade. natuurlijk. Eh, ja, die december, dus dan eh, mogen we natuurlijk eh, voorzichtig beginnen met wat kerstmuziek te draaien. En dat doen we dat ook, nog niet in die hele hoge mate. Het is niet alleen kerstmuziek, er zit van alles tussen. Dus dit is eigenlijk het eerste kerstnummertje. Winter Weather. En dat is van Diana pa Panton. nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather, cause I've got my love to keep me warm. I love the winter, love the winter weather, so the two of us can get to there's nothing sweeter, finer when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather, cause I've got my love to keep me warm. Diana Panton, eh, een Canadese jazzzangeres, komt van de cd Christmas Kiss CD 2013. Er staan leuke kerstmuziek op. Ja, de kerstmuziek die we draaien is niet de kerstmuziek uit de top 50 van Sky Radio natuurlijk. Dit zijn de nummertjes die je niet zo gek vaak tegenkomt op de radio. Eh, ja, hou je van kerstmuziek, dan is de cd van Diana Parton, Christmas Kiss, zeker aan te raden. Wat ook aan te raden is, is eigenlijk het volgende geluid. En dat is, ja, ik ga hem eerst maar draaien, laten horen. I and I heet het. Ik vertel zo wie het is. Thank you. Een echte power lady wordt ze wel genoemd. Het is, eh, het is Ingrid Laubrock, een, eh, ja, een Duitse saxofoniste... die eh, eigenlijk 1970 geboren is in de... eigenlijk naar Londen verhuisd is en in 2008 verhuisd is naar New York. En eh, ja, zij heeft aardig wat muziek gemaakt. En ze heeft met hele bekenden gespeeld. En eigenlijk kwam ik van de week met haar werk in aanraking. En ik was onder de indruk. Het is een hele aparte manier van spelen. Ze speelt sopraan, alt, tenor en baritonsaxofoon. Uh, iemand om echt eens na te kijken. Ingrid uh, Lau Brok is haar naam. Ja, ik zei het al, we zitten in december. En in december drink je altijd een beetje meer dan je normaal drinkt, zou ik zeggen. En iemand die veel van drinken af weet en ook daar niet echt uit de jazz komt, maar wel aan de gerelateerd is. Amos Milburn heeft heel veel muziekjes over drank gemaakt. Onder andere deze. One bourbon, one beer. I don't want soda, no bubble gum. You got what I want, just serve me some. Since my baby's been gone, everything's lost. I'm on this kick and I can't get off. One scotch, one bourbon, one beer scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. My woman started me on this spree can't find her and she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so I have no fear. One scotch, one bourbon, one day. Amos Milburn Jr. 1927 eh, geboren, overleden 1980. En als het over feesten gaat, dan wist hij de raad mee. Eh, ook deze is grappig. Just one more drink. kill me. One more trick. One more trick. Ja, ik ga deze niet helemaal uitdraaien, omdat ik net al iets van heb gedraaid. Maar ik vind het wel grappig. In de maand december muziek van Joseph Amos Milburn. Ja, en dan kom ik toch weer bij de jazz. Een hele bekende drummer is natuurlijk Bernard Rich, Buddy Rich eh, genaamd. En er is ooit een aantal jaren geleden een cd uitgebracht door Blue Note. Eh, Blue Note Plays The Beatles. En daar staat hij ook op. En ik moet even kijken waar ik het heb staan. Ik heb een beetje last van de zon. Ik kan het beeldscherm slecht zien. Norwegian Wood. Eh, Lennon McCarty songboek. Uh, eh, twee uur draai ik nog een andere bekende drummer. En dan draai ik van Ginger Baker. Maar nu Buddy Rich. was voor Buddy Rich. Big Band was het zelfs. Eh, we gaan rustig door met het draaien van mooie jazzmuziek. Eh, en dan komen we terecht bij weer eens een kerstnummertje... van de cd Christmas Dreaming, Susie Arioli. out of the blue. Fate steps in and sees you through. the sweet fulfillment of Azie Arioli. Canadese jazzzangeres en uh, ook zeer de moeite waard... van de cd Christmas Dreaming, When You Wish Upon a Star. Ja, dat hoort een beetje bij december, hè? Sinterklaas wel weg, dus het, het mag allemaal weer. Eh, ik zag eh, dat... ik woon vlak naast een tuincentrum... en de kerstbomen werden daar achter elkaar gisteren al weggedragen. Dus wie weet, iedereen zet zijn boom steeds vroeger natuurlijk. De boom, Sint weg, boom in huis. Versieren maar. Eh, dan is het weer tijd voor wat classical eh, jazz, zou ik maar zeggen. En dan, als het over classical jazz gaat, zijn er een aantal grote namen. En een van die grote namen is Paul Desmond. Eh, Paul Desmond, die ooit van zichzelf zei... I want to sound like a dry martini. Nou, dat klinkt natuurlijk geweldig als je klinkt als een droge martini. Jazz moet droog zijn. Nou, hij is een, natuurlijk jarenlang bij Dave Brubeck gespeeld. Ik geloof meen iets van 16 jaar. En ja, toen dat afgelopen was in 19... 67 eh, eh, ja, heeft hij eigenlijk jarenlang nauwelijks nog gespeeld. Een beetje. En dat kon ook wel, want eh, de royalties van Take 5 die waren zodanig dat ze er redelijk van konden leven. Maar hij heeft heel wat mooie dingen gemaakt ook nog. En een van de platen die zeer de moeite waard zijn... en die de rechtgeaarde jazzliefhebber zeker in zijn kast zal hebben staan... dat is natuurlijk de Paul Desmond Quartet Live... Daarop staan mooie nummers, een aantal standards en ook eentje van hemzelf. Ook, ook dat nummer van Take 5 staat erop, maar in een heel andere uitvoering gespeeld. Ik heb een beetje zitten dubbel wat ik zou draaien. Maar ik kies toch voor een eigen nummer van hem, Wendy. En dat is eh, eigenlijk gebaseerd op eh, de akkoorden van All We Know. Komt-ie. Paul Desmond, Wendy. Desmond live. Eh, gitaar Ed Beckert. Don Thompson hoorde je op de bas. En Jerry Fuller speelde de drums. En Desmond zelf natuurlijk op de sax. Eh, mooie klanken waren dat. Uh, ja, vanochtend kwam ik met een zonnetje hier naartoe. December. Winterweer hebben we al iets over gedraaid. Maar het wordt nu toch een stuk grijzer. maar de temperatuur is natuurlijk waanzinnig hoog. Boven de 10 graden zag ik. De hoogste tijd dus voor wat kerstmuziek. En dan kom ik bij Jackie Naylor. Eh, eh, Winter. Winter's cold is just before the spring so come home, love, I'll be sure to bring I'm sorry and been so foolish Of my sadness I will see as dark as just before 界。 and melt so warmly. This white season. van de cd. Eens even kijken hoe die cd heette. Schmest for the Holidays. CD's 2009. Eh, leuke kerstmuziek. Eh, ja, ik zal misschien nog een stukje van de zie dat ik niet zo gek veel tijd meer heb. Eh, nog een klein stukje van die cd. Zo direct tweede uur van CFM Jazz met onder andere Charlie Hedden, Karen Allison, Ginger Baker, Pink Martini, Charlie Parker. De Washington Concerts, Toen ik een paar nummers. Toets Tielemans, Chet Baker, Eric Reed, Scott dus Hamilton niet vergeten. Nou, eigenlijk veel te veel om op te noemen. We gaan gewoon rustig door, zo direct naar de klok van tienen. En eh, ja, ondertussen wordt het steeds donkerder. Dus eh, ik denk dat de regen wel gaat vallen vanmiddag. Nu nog een klein stukje van de cd van Jackie Naylor. En Father Christmas van It's for the Holidays. 2007, sorry. Dan stuur je allemaal fijne